Herman Vriend met het NOS Journaal. Servië zal nooit de onafhankelijkheid van Kosovo erkennen. Ook niet naar de uitspraak van het internationaal gerechtshof. Volgens president Tadic verandert de uitspraak van het hof niets aan het standpunt... dat Kosovo een provincie van Servië is. Het internationaal gerechtshof bepaalde vandaag dat Kosovo twee jaar geleden... geen internationale wetten heeft overtreden toen het zich afscheidde van Servië. De uitspraak van het gerechtshof werd met grote spanning afgewacht, vooral door landen die ook grote etnische minderheden binnen hun grenzen hebben. Nu de zelfstandigheid van Kosovo rechtmatig is verklaard, kan dat grote gevolgen hebben voor andere groepen die autonomie willen. Informateur Lubbers heeft zijn gesprekken met de eerste vier fractieleiders afgerond. Als laatste ontving hij vandaag GroenLinks-leider Halsema. Eerder vandaag zeiden de voormannen van de PVV, VVD en PvdA tegen Lubbers dat er als eerste moet worden gekeken naar de mogelijkheden van een rechtskabinet. PVV-leider Wilders is bereid gedoogsteun te geven aan een kabinet van VVD en CDA. Morgen komen de andere fractieleiders langs bij Lubbers, te beginnen met Maxime Verhagen van het CDA. Een jongen van 19 uit Wassenaar heeft 240 uur werkstraf gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Ook mag hij drie jaar geen auto besturen. De jongen die pas een paar weken zijn rijbewijs had, sloeg met zes inzittenden over de kop. Een jongen en een meisje die in de kofferbak zaten, kwamen daarbij om. Getuigen hebben gezegd dat de bestuurder onverantwoord hard reed. In de laatste bergetappe van de Tour de France heeft Alberto Contador zijn acht seconden voorsprong op Andy Schleck behouden. De twee beste renners van de Tour kwamen samen als eerste aan op de top van de Tourmalet. De etappezege was voor Schleck. Robert Geesink werd zevende en blijft zesde in het klassement. Het weer, hier naar een bui, maar vanavond klaart het vanuit het zuidwesten op. Morgen begint de dag vrij zonnig, maar al snel ontstaan er buien met kans op onweer.